Lot met het NOS Journaal. De leiders van de G7, de zeven belangrijkste westerse industrielanden... hebben in een videoconferentie beloofd Oekraïne zo lang als nodig te blijven steunen in de oorlog tegen Rusland. De videoconferentie volgde op de herdenking vandaag van twee jaar oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky nam ook deel aan het overleg van de G7. Bij een Israëlische luchtaanval op een gebouw aan een drukke weg in Rafah... zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Dat meldt het door Hamas geleide gezondheidsministerie in Gaza. Het Israëlische leger heeft de luchtaanval niet bevestigd. Het lichaam van de Russische oppositieleider Navalny is ruim een week na zijn overlijden overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny. Die zegt ook dat nog niet duidelijk is of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe hij wordt begraven. De moeder van Navalny werd gisteren nog door de autoriteiten voor de keuze gesteld dat ze hem kon laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek en dat hij anders zou worden begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Bij de klimaatbetoging van Extinction Rebellion op de A10 in Amsterdam vanmiddag zijn ruim 300 mensen aangehouden. 27 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de snelweg op te gaan en veroorzaakten daarmee gevaar voor het verkeer. Burgemeester Halsma had beloofd sneller in te grijpen als het verkeer zou worden gehinderd. In december duurde het nog drie uur voor alle demonstranten van de snelweg af waren. Nu lukte het de politie om de blokkade na ruim een uur te beëindigen. En het weer vanavond en vannacht blijft het wisselvallig in het land met buien. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen, maar ook wat ruimte voor de zon.